smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you just smile through your fear and sorrow. Smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worth a while. smile. smile. What's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. advies kunnen we je niet geven. Blijf lachen. Smile. Harpo was dat, uit 1976. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 22 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de maandelijkse column van Joost Kiewiet. En een uitgebreid gesprek met acteur, regisseur en theatermaker Piet van der Pas. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent. for us to grow old. We've been through fire and earthquakes. We've been turning burning hearts into stones. We've been through a lot. Oh, can you please hold on? Cause I don't wanna let go. Please don't let go. Let me until. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. 所有。 en nieuw achter elkaar in deze late avond. Oud was James Blunt en You're Beautiful uit 2005. En nieuw is Neve uit Nederland, haar nieuwste plaat. Until My Last Breath. We gaan naar ons eerste item vanavond. En dat is de maandelijkse column van Joost Kiviet. Dit keer gaat het over honger. Dit is De Roepende in de Woestijn. Een column van Joost Kiviet. honger. Ik heb nooit honger gekend. We hadden het vroeger arm, maar er was altijd wat te eten. Voor veel mensen is dat anders. Meer dan een miljard mensen lijden honger. Niet zo af en toe, maar structureel. Altijd gebrek aan eten. Moeders die zich altijd zorgen maken en zich afvragen: kan ik mijn kind morgen iets te eten geven? Een onderzoeksjournalist is op bezoek bij een hulppost van Artsen zonder Grenzen in Afrika. Buiten zit een wat oudere vrouw op de grond. Ze heeft, zoals gebruikelijk daar, een kind met een doek tegen haar lijf aangebonden. Ze weet zich geen raad. Kan ze nog wel naar huis? Wat moet ze daar zeggen? Het kind, haar kleinzoontje, is dood. Hij was ziek geworden. Moeder kon niet weg, dus oma droeg haar kleinzoon naar de hulppost. Vijf uur lopen. De mensen van Artsen zonder Grenzen deden wat ze konden. Maar het kind was niet te redden, zwaar ondervoed. de organen te zeer aangetast door gebrek aan voeding. Volgens de Verenigde Naties sterft er gemiddeld iedere vier seconden een kind aan de gevolgen van honger, ondervoeding en daarmee samenhangende ziekte. Iedere vier seconden een kind. 25.000 per dag. 9 miljoen per jaar. Door structurele ondervoeding groeit een kind niet goed. De ontwikkeling van de hersenen stagneert, organen vallen uit en het kind sterft. Onnodig, want er is meer dan genoeg voedsel. In de wereld wordt genoeg voedsel geproduceerd om iedereen te eten te geven. En nog voor 4 tot 5 miljard mensen meer. Het is een kwestie van verdeling. Wij, de rijken, hebben te veel en zij, de armen, hebben te weinig. No Farmers, No Food was een slogan die veel hoorde toen enkele jaren terug de BBB in opkomst was. Een waar woord. Boeren produceren voedsel. Maar als je daarbij het verhaal vertelt dat de wereldbevolking groeit, vooral in Afrika, en dat we de industriële landbouw nodig hebben om de wereld te voeden, dan gaat er iets heel erg mis. Geen enkel product van onze landbouw komt bij de hongerleiders terecht. Ze kunnen dat niet betalen. Voedselzekerheid is een term die al een tijdje in zwang is. Die term staat nu ook in de naam van het ministerie van Landbouw. Voedselzekerheid. Voor wie? Voor het rijkere deel van de wereld, ten koste van het arme deel. Westerse investeringsbedrijven kopen met geld van onze banken en pensioenfondsen voor een habbekrats grond in de arme delen van de wereld. Niet zelden met hulp van corrupte regimes. Miljoenen hele kleine boeren worden van hun grond verdreven. No farmers, no food in de praktijk. Boeren met een klein stukje grond, waarmee ze net voldoende konden verbouwen om hun gezin te voeden en in een goed jaar ook nog wat producten konden verkopen, ze werkten vaak al generaties op dat stukje grond. Hun voorouders liggen er begraven. Ze zijn rechteloos. Grondeigendom bestond niet voor de komst van de westerse bedrijven. De boeren worden van hun grond gezet, soms met grof, ja zelfs dodelijk geweld. Ze verkassen naar de stad en komen terecht in de steeds verder uitdijende sloppenwijken. Ze gaan behoren tot het leger van mensen die moeten leven zonder welke voorziening dan ook en die honger lijden. Werk is er niet, ze zijn overbodig geworden. Niemand zit nog op ze te wachten. Ze worden ook wel wegwerpmensen genoemd en hun grond? Daar gaan moderne westerse bedrijven aan de slag. Machines, kunstmest en bestrijdingsmiddelen doen hun intrede. Een enkeling kan er werk vinden. De bedrijven zijn verzekerd van spotgoedkope arbeidskrachten. Het aanbod is groot en zo werkt het marktmechanisme nu eenmaal. De productie stijgt en wordt uiteraard verkocht. Tegen de hoogst mogelijke prijs. Geheel volgens de logica van het marktmechanisme. De mensen die honger lijden hebben geen cent te makken en die vallen dus af. Als regel wordt het voor veevoer of biobrandstof geëxporteerd. Een voorbeeld. Uit onderzoek in 2012 kwam naar voren dat bij één project in Afrika ruim 7,5 miljoen hectare grond werd opgekocht voor de productie van biobrandstoffen. Zo wakkeren we vanuit de rijke delen van de wereld met de industriële veeteelt, de hang naar voedselzekerheid en onze behoefte aan biobrandstoffen de honger in arme delen van de wereld aan. Is dat eerlijk? Het lijkt mij van niet. Ik zie overeenkomsten met kolonialisatie en slavernijverleden. Maar ja, onze koeien en varkens moeten toch ook eten. En vliegvakanties moeten duurzamer. Onze banken en pensioenfondsen halen er een mooi rendement uit. Moet dat het gezicht van honger zijn? C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole parler comme la première fois. quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, <laughs> je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Come and talk of all the things we did today. next to me if you darling my darling be home soon it's not just these few hours but i've been waiting since you talked for the great relief of having you to talk to It's not just these few hours, but I've been with since you taught. For thy great relief was having you to talk to. For the great relief of having you to talk to. For the great relief of having you to talk to. Altijd fraai, de muziek van Joe Cocker. Darling, be home soon was dat. En daarvoor Dalida en Alain Delon samen in Parole. Parole uit 1973. Zometeen acteur, regisseur en theatermaker Piet van der Pas. Maar eerst is hier Gordon Lightfoot en Beautiful. At times I just don't know how you could be anything but beautiful. think that i was made for you, and you were made for me. And I know that I won't ever change. We've been friends, the rain or shine, for such a long, long time. laughing eyes and smiling face. It seems so lucky just to have the right telling you with all my might you're beautiful tonight. And I Cause you've been that way from day to day for such a long, long time. And when you hold me tight, how could life be anything but beautiful? Think that I for you, you were made for me. And I know that I will never change. We've been friends, the rain of shine, for such a long, long time. I must say it means so much to me to be the one that's telling you I'm telling you that you're Alles dus Gordon Lightfoot en Beautiful. Ons volgende onderwerp. Piet van der Pas begon zijn theaterloopbaan bij het Nederlands Theater van Rob van Rijn. Daarna speelde hij in vele producties bij diverse gezelschappen. Ook regisseerde hij in de loop der jaren zo'n 100 voorstellingen voor zowel professionals als amateurspelers. Herman de Bruin praat met hem. Een alleskunner, Piet, welkom. Dankjewel. Ja, uh, eh, alleskunner. Ja, nou ja, ik... Eh, ja, ik, doe al veel. Maar als je mij nou vraagt om het Zwanenmeer te dansen, dan haak ik af. <laughs> Hoewel ik best nog wel een dansvoorstellingen heb gestaan hoor. Ja, ja. Maar, ja, want toneel is met jou verbonden, hè? Ja, zeker. En ik ben met toneel verbonden. Ja. Het is, een, het is een heel leuk vak. Ik zeg, het is ook een heel technisch vak. En ik bedoel niet zozeer... Eh, techniek met, met, met, met lampen en, en, eh, en, geluid. Dat is het natuurlijk ook. Maar dat, dat is mijn afdeling niet. Want als ik thuis het licht aan doe, gaat bij de buren de kraan lopen. Zo <laughs> technisch ben ik. technisch ben je dus niet. Ja, nee, nee, maar wel de, de, ambacht van ambacht Van, ja, ja. ja, hoe krijg ik iets naar jou toe als jij in de zaal zit? Hoe krijg ik het bij jou? Hoe zet ik jou op het verkeerde been? Hoe laat ik jou lachen? Ehm, en hoe zorg ik ervoor dat het verhaal dat op toneel verteld moet worden, waar heel veel mensen mee te maken hebben, je medespelers, maar ook een auteur en een regisseur, hoe komt dat op een goede manier bij jou terecht? En daar zijn allerlei trucs voor, technieken voor. Mhm. En dat, dat heb, heeft me altijd enorm geboeid. Ja, en hoe begon dat dan? Dat je als klein jongetje al dacht, dat wil ik? Of is dat later pas gekomen? Nou, ik, wist, wilde wel op toneel. Ik geloof wel dat, dat, dat het een beetje met de paplepel is ingegoten. Mijn moeder was ook een creatieve vrouw. Mhm. Mijn moeder die, die vertelde toen mijn broertje en ik in het stapelbed lagen, hij boven, ik beneden, las ze voor, eh, of ze vertelde dingen uit het hoofd, twaalf van anders bijvoorbeeld. En dan als wij in slaap dreigden te vallen, ging ze steeds harder praten. Want dan vond ze het zonde dat het nog niet af was. Dus oh. en, ja. Ja, je hebt moeders die doen dat precies andersom. Die denken nou laat ze maar inslapen, dan nou, zijn we er vanaf. De mijne niet. Nee, de mijne niet. Nee, maar, maar dat ik echt eh, iets, iets wilde doen voor een publiek, dat kwam eigenlijk... Ik wilde eigenlijk dansen. Want ik had Rudolf Nureyev gezien op tv, geloof dat hij het was. En de beroemde Russische danser. Ja, ja, ik dacht dat die man kon vliegen, joh. <laughs> en dat wou ik ook wel. Nou, en toen ben ik daar wel mee begonnen. En, en, en ehm, maar is weet je wel, zo'n Billy Elliot dingetje. Enige jongetje tussen allerlei meisjes. En het mocht eigenlijk niet van mijn vader, want van ballet werd je homo. Daar had ik mhm. dat hele ballet niet voor nodig. Maar goed, eh, ik was geen groot talent. Ik had wel heel veel van dans gehouden. Mhm. Maar op een bepaald moment ja, kwam, kwam ik eh, in contact met toneel. Behalve dan het de voorstellingen zien in Delft in de Doelen. Anneke Elro en de, weet je, Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Ja. En Anneke Elro die dan zelfs een Sneeuwwitje deed en geloof ik vijf van de Zeven Dwergen. Heel, <laughs> wat heel onkig allemaal. Maar ik, ik zag een keer, eh, toen ik in Prepubel was, zag ik eh, een toneelstuk, een lustrumstuk van het Delft Studentenkoor. En dat heette De IJzerhand. En dat was het eerste echte moderne toneelstuk in de, in de aula van de TU, in, toen nog TH in Delft. En dat was met film en, en eh, verschillende niveaus en ja, dat was, vond ik fantastisch. Het was een regie van Bram van der Vlucht. Toen dacht ik ook echt met hoofdletters: ik wil ook zoiets. En niet eens zozeer, ik wil dit spelen, maar ik wil ook zoiets maken. Toen heb je ook een opleiding gevolgd, neem ik aan? Ja, ja ik eh, was met dat dansen al opgehouden. ik deed wel beatballet mhm. in de Eland, in Delft. Eh, maar ik. Ehm, nee, daar was ik mee, een beetje mee gestopt. ik moest ook ja, ik ging ook op mezelf wonen en ik ging werken. Ik was al schoonmaken. Ik wilde de meest waanzinnige popconcerten zien. Barry Visser begon net al die grote bands aan Nederland te halen. Dus ik wou geld hebben om dat te zien. Mm, maar, ehm, nou ja, ik, eh, het begon een beetje te rollen. Eh, nou ja, doordat ik eh, aan de stuk mee deed en we speelden dat in Amsterdam. Oh, ik zat, je volgt die opleiding. Ik ging naar de Academie voor Podiumvorming in Den Haag. Dat was met zingen en dansen. Maar daar heb ik maar anderhalf jaar gezeten. Want ik deed, zat in een waagproductie waar ik eigenlijk helemaal niet in mocht zitten van school. Dat heette Heksenketel geregisseerd door mijn all-time vriendin Mieke Ledeveld, die er ook al tien jaar niet meer is, maar heel belangrijk voor mij is geweest. En we speelden dat in het Theater in Amsterdam. En daar was er Rob van Rijn, die kwam kijken, de, de grote pantomimeester toen, waar ik een enorme fan van was. Die had ik in het Waagtheater gezien, dat had hij geopend mhm. in Delft. En die had me daar gezien. Ik speelde gewoon acht rollen in dat stuk, alle de meest rare dingen. Ik durfde ook alles. En hij zei, jij ja, komt bij mij werken. Ik wou even naar de muziek gaan en dan doorgaan met hetzelfde verhaal. Nou, Want we zijn nog niet uitgepraat. Althans, Piet van der Pas is nog niet <laughs> uitgesproken. Nee, ik hoor We komen even bij de muziek terecht. Wanneer de Noordzee koppig breekt, aan hoge duinen die vlokken Uiteenslaan op de kruinen wanneer de Noordse vloed Beuk zwart was al en over dijk en duin grijze nevel valt. Wanneer bij ebben strand hoest de zon zijn woestijn en dat westen dieren van de mij. Dan vecht mijn vlakke land. Wanneer de regen daalt, straten, pleinen, dak en torenspits van hemel bergen, die in dit vlakke land de enige bergen zijn, wanneer onder de wol mensen werpen zijn, wanneer de dagen gaan in domme regelmaat en bolle oogsten en dan mijn vlakke land. de lage lucht lakt over het water schier. Wanneer de lage lucht ons neder het ei Wanneer de lage lucht en grijs als lijst is. Wanneer de lage lucht waar als keilemies. Wanneer de noordenwind de vlakte vieren deelt. Wanneer de noordenwind er onze aarde kraakt mijn land, mijn vlakke land. Wanneer de Schelde niet in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon. Wanneer is de spin zijn lente dat men ook dan het veld in die zonlicht weet. Wanneer de zuidenwind er staat door de maan, wanneer de zuidenwind je wat langs de dan juicht mijn land, mijn vlakke land. We hadden net het eerste deel van het gesprek, Piet. En we hebben muziek gehoord en daar heb jij ook iets mee met die muziek. Ja, ja dat was eh, Diane van der Bent, zangeres, Paul den Bakker, gitaar. Dat is van hun Franse eh, CD, eh, album moet je tegenwoordig zeggen. En dat is het theatercollectief waar ik in zit. Hè. Zij zitten er ook in. Mhm. En we doen een, een theaterprogramma dat heet Toe Philippe des Chanson. Alles eindigt met een lied. En dat, dat, gaat over de periode van, eh, van vlak na de Tweede Wereldoorlog, waarin in Parijs, in Saint-Germain-des-Prés, al die jonge mensen wiens jeugd gestolen was door de oorlog en die allemaal hun littekens hadden, elkaar allemaal geholpen hebben. Ja, maar dat is zo ontroerend. Ja. Juliette kreeg was al beroemd en die hielp dan Jacques Brel weer. Eh, eh, ja. Eh, en, en toen kreeg Jacques Brel opnaam, namen ze Jacques Brel serieus. En dit was dus een nummer van Jacques Brel. Precies. Plat ja. PI, Mijn Vlakke Land. In de vertaling van Ernst van Altena. Mhm. En het grappige is dat Brel zelf, die vond de Nederlandse tekst mooier dan zijn eigen Franse tekst. Oké, oh, dat is te mooi om dat gegeven even vast te leggen, want dat is wel prachtig. Ja, ja leuk. Ja, leuk. Eh, maar daar doe jij van alles ook in weer? Want ja, ik kan nog niet helemaal volgen wat je nou allemaal doet, maar het maakt ja, ook niet uit. <laughs> Ik af en toe ook niet. Maar, maar het, ons theatercollectief is waarachtig. is eigenlijk op een hele grappige manier ontstaan. We spelen door het hele land hoor, veel voorstellingen. Mhm. Echt heel veel, ook eh, kunst in de kamer en, en dat is ook heel bijzonder. Dat zijn 74 eh, afdelingen of zoiets in het land, kringen. Mensen die daar lid van zijn. En dan treed je dus op bij mensen thuis. Dus dat zijn geen kleine aanleunwoningjes. Nee, zitten dan zo'n 30, 40, Maar toch een soort huiskamer. Ja, en dat is een heel circuit. Er treden heel veel eh, artiesten eh, in op in dat circuit. En ook artiesten met naam hoor. Maar goed, dat, dat Franse programma, dat, misschien, nee, dat, dat theatercollectief, hoe zat dat ontstaan? Eigenlijk, ik, ik leerde Diana kennen Ehm, Jana, die, die werd de geliefde van Paul den Bakker. Die kende ik al. Die jongen met zijn mhm. gitaar achter op de fiets door Delft. Die leuke jongen die naar die les ging nemen ergens. <laughs> En die had een paar met een hele leuke vriendinnen. Die kon heel mooi zingen. Die studeerde af aan het conservatorium in Utrecht. En die deed ook een gedeelte klassiek. Dus die deed een operascène met wat medeleerlingen. Dat heb ik mhm. toen geregisseerd. Later ben ik haar korte programma's gaan regisseren. En Paul kwam daarbij. Toen hebben we een Frans programma gemaakt. Wat een half uur duurde bij mij op de veranda in de oude pastorie waar ik woon. Voor het Delft Fringe Festival. Plus dat zij ook vaak optraden in een strandtent op Scheveningen, de FUT. En de eigenaar die die tent runde en die daar veel artiesten op liet treden, helemaal te gek, die nam afscheid. En toen dachten we, nou weet je wat, we maken een programma voor hem met veel zand, eh, zout, eh, zee. En Aan het strand dus, ja. Andere dat hoort er allemaal bij. En, dan gaan we, en daar ga ik ook meedoen. Ga ik eens een keer, niet alleen regisseren, maar dan ga ik gedichten en dingen doen. gaan we dingen doen die we leuk vinden om te doen binnen dat thema. En dat doen we dan één keer. Nou, we hebben het nu tachtig keer gedaan. Ik zei in het begin van het programma bij de introductie: het is een alleskunner. Het is meer dan een alleskunner. Het is een alles-alleskunner. Nou, dat is een beetje veel. Ja, ja, ja, Nou ja. Maar in ieder geval, dat heb je duidelijk gemaakt hoe dat eh, allemaal in zijn werk gaat. Als mensen zeggen: Nou, ik wil wel wat van die voorstellingen weten of iets van Piet van der Pas weten, kan dat via de sociale media? Ja, gewoon naar, naar wis-streepje n-waarachtig.nl. Eh, mhm. Of kijk op eh, de site van het Herman van Veen Arts Center in Soest. Daar doe ik eens in de maand een poëzieprogramma op vrijdagochtend. Ook nog. En zit in eh, begin februari, in februari gaan we onze voorstelling De Zeven Dwergen en Sneeuwwitje doen. Mhm. Een hervertelling door Herman van Veen, geregisseerd en geschreven. En in de zomer doen we weer Repelsteeltje, de musical. Maar bij Herman <laughs> van Veen op die website is dat allemaal te vinden? Allemaal te vinden, ja. Hoe was die ook weer, die eh, website? Noem nog Het is geworden de website van het Herman van Veen Arts. Herman van Veen Arts, daar kom je er wel. Nou. Ja, duidelijk. Um, ja, dankjewel Piet nou, voor alle informatie die je gegeven hebt en alles wat je doet. En je blijft eh, voorlopig nog even doorgaan, denk ik, als ik je zo je enthousiasme hoor. Doorgaan. Ja, dat is ook nog zo'n mooi lied geweest. Ja, nee, tot, zolang het leuk blijft, ga je toch door. Jij zit daar ook nog yeah. blozend en gezond programma te maken. Dus nou, dankjewel. Not. En dank voor alle informatie en alle dingen die je gegeven hebt over jouw bijzondere leven. between middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Dit is De Late Avond Een lekker stel zo achter elkaar. Kim Carnes was dat, een Mistaken Identity. En daarvoor Michael Jackson. And She's Out of My Love. En daarvoor de Cranberries. En Why. En dat was de late avond van donderdag 22 januari. Morgen is er een nieuwe late avond. Dan met Alfred Blokhuizen. Houdt u de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Paolo Nutini blijft nog even bij je. Fijne nacht. She makes me smile. She thinks the way I think. That girl makes me wanna be better. took her down Bleecker Street. So she drank the way I drink. I kissed the sky to send the blue a letter. That girl makes me wanna be a better man. And should she see fit, gonna treat her like a real man.